jullie hebben dat misschien wel een beetje meegekregen in het nieuws laatst laatste tijd. De paus is weer eens in opspraak. En, uh, hij ging aftreden op iets. in die zin. nou, het zou maar beter zijn. Maar dan zou er ook geen plaatsvervanger moeten komen. Wat dat wel de bedoeling is op dit moment. Maar goed, jullie weten dat de paus toch een beetje rare ideeën in zijn hoofd heeft. Dat het gaat om uh, eh, volbehoedsmiddelen tegen te gaan in landen als, of continenten als Afrika. Waar aids een epidemie is, waar je helemaal niet lekker van... Uh, het feit dat uh, eh, verkrachte vrouwen in oorlogsgebieden geen abortus mogen plegen, oftewel abortus zullen krijgen van een oorlogskind. Allemaal dat soort ideeën hebben ons wel tot, tot gebracht om eh, ja, een niet zo'n heel gezellig nummer over deze niet zo gezellige meneer te schrijven. Eentje voor de pauze.